Volgens ooggetuigen werden ramen ingegooid om bewoners te kunnen redden. Twee bejaarde bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht met ademhalingsproblemen en rookvergiftiging. De ruim 40 andere hoogbejaarden werden naar een kerk gebracht. De meesten brengen de nacht door bij familie, sommigen slapen in een verpleeghuis in de buurt. De brand in Dirkshorn bracht de afgelopen avond rond 10 uur uit en was vrij snel onder controle. In Polen is Marek Edelman overleden, een van de leiders van de Joodse opstand in het ghetto van Warschau. In het ghetto hadden de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog honderdduizenden Joden samengedreven. Edelman leidde in 1943 het gewapende verzet tegen de Duitsers. De opstand werd na een maand bloedig neergeslagen. Zo'n 6000 Joodse opstandelingen kwamen daarbij om het leven. De rest werd afgevoerd naar concentratiekampen. Edelman zelf kon uit het ghetto ontsnappen via de riolen. De opstand in het ghetto was een van de inspiratiebronnen voor de grote opstand in Warschau in 1944. Ook aan die strijd deed Edelman mee. Hij was de laatste overgebleven leider van de Joodse opstand. Mark Edelman is 90 jaar geworden. Het noodweer op Sicilië heeft aan zeker 20 mensen het leven gekost. Hevige regenval leidde tot overstromingen, modderstromen en aardverschuivingen. Vooral de oostelijke havenstad Messina is getroffen. Huizen zijn ingestort en auto's zijn door het water meegesleurd. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam doordat veel wegen zijn weggeslagen of bedolven zijn onder de modder. Vannacht viel in Messina in Rijn drie uur tijd 230 mm regen. De Italiaanse regering heeft delen van Sicilië tot rampgebied verklaard. Het weer. Vooral in het noorden van soms regen of motregen.